De keus voor Obama is een verrassing omdat hij nog geen jaar president is. Nobelcomité prijst zijn handreikingen aan de moslimwereld en zijn inspanningen om de kernwapens terug te dringen. Volgens het comité heeft Obama voor een nieuw klimaat in de internationale politiek gezorgd en heeft hij de wereld hoop gegeven op een betere toekomst. In de Puttense moordzaak is Ronald P. veroordeeld tot 15 jaar voor de moord op Christel Ambrosius in 1994. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechter is bewezen dat P. de toen 23-jarige stewardess heeft verkracht en vermoord in het huis van haar oma in Putten. Voor de moord hebben twee andere mannen zeven jaar onterecht vastgezeten. Ronald P. kwam vorig jaar in beeld. Zijn DNA zat in het sperma op het lichaam van Christel Ambrosius. Woonbemiddelaar Direct Wonen mag niet meer in Amsterdam opereren. Volgens wethouder Gerson van Volkshuisvesting overdreed het bedrijf stelselmatig de regels en is daarom de vergunning ingetrokken. Direct Wonen biedt zonder toestemming van corporaties en particuliere verhuurders woningen aan. Die toestemming is verplicht om illegale onderhuur in Amsterdam tegen te gaan. Ook controleert het bedrijf te weinig of goedkope huurwoningen ook werkelijk naar mensen met een laag inkomen gaan. Minister Terhorst wil in 2011 geen loonsverhoging voor rijksambtenaren en politieagenten. De cao's in deze sectoren lopen tot en met volgend jaar. En voor de periode daarna kiest Ter dus voor de nullijn. De minister roept ook de werkgevers in andere overheidssectoren op tot een loonstop in 2011.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 There's something about her. Cause she work like a boss, play like a boss. Car and a crib, she like to pay him off.